Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is in Nederland iemand overleden na een prik met AstraZeneca. Het gaat om een vrouw. Niet lang na haar vaccinatie kreeg ze een longembolie, een verstopping in haar bloedvaten... in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes. Of die klachten te maken hebben met het vaccin weten we niet... maar het lijkt veel op de bijwerkingen die sommige anderen kregen na een prik... Het vaccineren met AstraZeneca is daar zelfs even om stilgelegd... maar ging weer verder toen de club van Europese medicijnexperts zei... dat de gevallen niets met het vaccin te maken hebben. Er zijn minder IC-bedden voor coronapatiënten beschikbaar. En dat komt doordat veel ziekenhuispersoneel oververmoeid thuis zit. Nu.nl belde een rondje en kwam erachter dat vooral in Groningen, Drenthe en Friesland veel medewerkers helemaal op zijn. Daardoor kunnen die ziekenhuizen bijna niet helpen bij het overnemen van patiënten uit de rest van het land. In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen moeten basisschoolleerlingen na de paasvakantie twee keer per week thuis een coronawattenstaafje in hun neus duwen. Tot nu toe was dat nog vrijwillig, maar bleek dat één op de vijf leerlingen dat weigerde. Kamervoorzitter Ariep heeft zo net met de koning gepraat over de mislukte verkenning voor een nieuw kabinet en het debat gisteren. Ze update hem regelmatig en ook nu is hij weer bij. Een debat waarin demissionair premier Rutte zich niet kon herinneren dat hij het over CDA-kamerlid Pieter Omtzigt had gehad. De hele oppositie wilde hem weg hebben, maar dankzij de partijen die nu nog samen in het kabinet zitten... mag Rutte blijven zitten waar hij zit. Deze mensen zijn nog niet echt overtuigd. Nou ja, zoveel eh, geloofwaardigheid verloren. Ik heb het gevoel alsof er een soort van nou, politiek spelletje wordt eh, gespeeld op dit moment. Nou, het was kantje boord ook, hè? Hij is niet mijn voorkeur en hij is eh, te onzeker en te oneerlijk tegen het Nederlandse volk. Dan krijg je het weer nog. Het is een droge dag vandaag, maar het blijft wel bewolkt, behalve in het zuiden. Het wordt 9 graden. Dit weekend droog met af en toe zon en 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door verkeerstops op de afsluitdijk staat 3 kilometer file op de A7 Hoorn richting Zurich tussen Wieringenwerf en Brezandijk.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 op je Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook in Nederland is een vrouw overleden na vaccinatie met het middel van AstraZeneca. Bijwerkingencentrum Larep meldt dat ze longembolie ontwikkelde... in combinatie met een verlaagd gehalte bloedplaatjes. Voor zover bekend kregen vijf vrouwen na een prik met AstraZeneca tromboseverschijnselen. verschijnselen. Koning Willem-Alexander heeft vanochtend telefonisch overleg gevoerd met Kamervoorzitter Ariep... over de ontwikkelingen rond de kabinetsformatie, meldt de RVD. Een woordvoerder van Ariep zegt tegen het ANP dat de Kamervoorzitter de koning regelmatig op de hoogte houdt. De nationale politie wil dat het over vijf jaar 35% van de agenten een niet-westerse achtergrond heeft. De chefs Martin Sietalsing en Gerry Veldhuis gaan toezien op de uitvoering van dat plan. Het weer, in het zuiden wat zon, het wordt 8 tot 12 graden.